Hawaii is ook getroffen door de vloedgolven. Op de stranden van Maui en Waikiki zijn golven van ruim 2 meter hoog gezien. Volgens het Tsunami-onderzoekscentrum op Hawaii kunnen er nog hogere vloedgolven volgen. Maar de schade op de eilanden lijkt mee te vallen. Hawaii was goed voorbereid op het water. Kustbewoners waren geëvacueerd naar hoger gelegen gebieden. In Indonesië en op de Filipijnen viel de overlast mee. De golven bleven daar klein en het tsunami-alarm is inmiddels ingetrokken. Het kabinet gaat nog meer Libische tegoeden bevriezen. Minister De Jager zei na afloop van de ministerraad dat de tegoeden worden bevroren van bijvoorbeeld de Libische Centrale Bank. Nederland strekt op dit punt één lijn met andere landen in de EU. Eerder waren ook al tegoeden bevroren, maar alleen van personen zoals Gaddafi en mensen om hem heen. De jager zei dat de Libische autoriteiten forse bedragen bij instellingen in Nederland hebben, maar hij wilde niet zeggen hoeveel. Het is niet uitgesloten dat er toch nieuwe onderhandelingen komen over de verkoop van Organon in Os. Het Amerikaanse moederbedrijf Merck had besloten dat er niet meer met andere partijen wordt gepraat over de mogelijke overname. De vakbonden en de Raad van Commissarissen waren het daar niet mee eens en stapten naar de rechter. Die heeft nu in kort geding besloten dat Merck het besluit over dooronderhandelen eerst moet voorleggen aan de ondernemingsraad. Irene Wust heeft in Insel haar tweede wereldtitel veroverd. Na de zege op de 3 kilometer gisteren won Wust vanmiddag ook de 1500 meter. Voor Nederland werd het een historische middag. Diane Valkenburg en Jorien Voorhuis veroverden zilver en brons. Johnny Davis werd wereldkampioen op de 1000 meter bij de mannen.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 One of it, two of it. why would you believe me now? I'm only trying to protect my point of view. I want you to let me in. One of it, two of it. goedenavond en welkom bij het weekend en jouw vaste bord op schoot maaltijd tijdens, ja, tijdens het eten. Ja, klopt. En welke nummers worden we Niels? We worden eh, Bluff met Beter, Milo, One of It en Train met Hazel Sister. Ja, en eh, als het goed is gaan we nu luisteren naar de script met uh, Lose Yourself.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 En ondertussen breekt de hel los en verlies ik mijn verstand omdat ik maar niet kan begrijpen hoe we hier zijn aanbeland. Ik raak je kwijt, ik raak je kwijt voor altijd zonder jou. Ik raak je kwijt, ik raak je kwijt voor altijd zonder jou. Je lacht nog altijd om een grappen, maar lacht niet meer zoals toen. Onze eindeloze kussen zijn vervangen door een zon. We zijn een schim van wie we waren, zijn onszelf na gaan doen. We waren ooit de overkant, maar ons gras is niet meer groen. Ik raak je kwijt, ik raak je kwijt voor altijd zonder jou kwijt. Ik raak je kwijt voor altijd zonder jou. Zouden vrienden allang weten dat ik een gordijn optrek? Dat we wel met elkaar praten, ook al wordt het geen gesprek. Ik leg mijn hand wel op je billen en die van jou krult in mijn nek. Maar houden wij als allerlaatste alleen elkaar nog voor de gek. ga niet doen, Lief, ik kan het echt niet meer. Straks dan gaan we samen slapen voor de allerlaatste keer. spark in you. You just gotta ignite the light and let it shine just on the night. Ja, welkom terug. jorden Jurk met Ik Raak Je Kwijt, Katy Perry met Firework en de Script met Lose Yourself. Het nummer dat wij hebben uitgekozen na ons zeer boeiende, eh, ja, ons zeer boeiende verkiezing van een nummer. Ja. Ehm, ja, eh, het kan je bijna niet ontgaan zijn. Het was mij wel helaas ontgaan. Maar in Japan is er een eh, aardbeving geweest en een tsunami. Ja, klopt. Ehm, ja, jij weet er iets meer van als mij, dus ja. wat weet jij ervan? Wat weet ik ervan? Ja, dat het een olieraffinaderij is geraakt en... Mhm dat er rond 12 uur waren er nog, eh, nog 16 eh, doden gevallen. Mhm. En dat het eh, nu ook Hawaii bereikt, zeg maar, de golven. Ja, de westkust van Amerika las ik net toevallig. Ja, ja zoals, je, als, zoals je misschien wel op het journaal hebt gezien, enorme chaos in Japan. Japan is een van de eigenlijk best wel rijke landen. Ja, klopt. Maar als je nu, ja, als, als ik nu even naar, naar links kijk, dan zie ik de tv. En dan zie je, zie je nu een kaartje dat het rond een uurtje of 21 eh, aan zou komen in eh, Zuid Zuid-Amerika. Want het is natuurlijk de grote oceaan, geloof ik, aan mijn hoofd. want Wat ik weet van aardeskunde. En eh, ja, dat, dat, dat gaat natuurlijk ook gebeuren. Die vloedscholf die, die heeft een epicentrum en het gaat dan helemaal rond. Ja, klopt. Maar goed, ehm, we gaan even luisteren naar een reactie van onze minister-president, als het goed is. Ehm, even kijken. Is het goed? Ja, dat is goed. Op dit moment eh, zien uit Japan. Ehm, onze gedachten gaan natuurlijk in de eerste plaats uit naar eh, de slachtoffers. Te vrezen valt eh, dat er mogelijk meer mensen betrokken zullen zijn bij deze verschrikkelijke ramp. En laat ik verzekeren, en dat doe ik namens de hele Nederlandse regering, dat wij klaar zullen staan om waar wij kunnen helpen ook te helpen. Dat zou ook gelden voor de Europese Unie. We zullen daar zeker ook hier over te spreken komen. Maar voor dit moment in ieder geval mijn... mijn uit, uit de grond van mijn hart alle medeleven met eh, de mensen in Japan. Ja, het is eh, opvallend natuurlijk dat er weer een tsunami in dat gebied is. Ja, klopt. Gelukkig hebben wij er geen last van in Nederland. Nee, dat heeft een van mij. Wij wonen eigenlijk qua, qua rampen, qua natuurrampen, we wonen echt... Zitten, zitten we perfect. Echt perfect. Misschien soms een rivier die overstroomt, maar daar zijn we nu ook goed in geworden met dijken. Ja, klopt. Maar goed, zullen we even over een luchtiger onderwerp hebben? Vertel. Nou, ik, eh, ik was naar Rijman, of zo Rijman heet het toevallig nu, tegenwoordig. Ja. was ik aan het luisteren en daar was Jack te gast. Die had een Grammy gewonnen. Ja. Nou ja dat is een hele belangrijke muziekprijs. En ehm, die heeft samen met Nio en Pitbull, Pitbull, die gozer, heeft hij een, eh, een nieuw nummer gemaakt, Tonight. En het is zo'n ontzettend lekker nummer. nummer. Het is een beetje een soort van, uh, ja, eh, hoe noem je het? Van Black Eyed Peas. Een beetje opzwepend. Ja. En het is bij ons de nieuwe dance plaat. Dus ja. geniet ervan. just want y'all to know that.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 Ja, en we hebben weer een nummer 1 DJ ter wereld. Ja. Al, al, alweer. Alweer. Armentje. Armin is het zojuist weer geworden. Hij is eh, top DJ geworden van de wereld weer. Ja, en eh, verder heeft hij nog, nog vier andere prijzen gewonnen van beste platenlabel, beste hit, transit hit en beste radioshow.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 Maar dat kan gebeuren. En je hoorde eh, de Diddy Dirty Money met Coming Home. Hometown Glory van Adele. En je hoorde Bruno Mars met Grenade. en ja, we gaan nu luisteren naar mijn favoriete nummer toch al van dit moment. James Blake. Ja, met, Limit to Your Love. En nogmaals, denk niet dat je radio uitvalt. Valt, want ja, er vallen soms wat stiltes in dit nummer. En dat is nou, ook weer de charme van dit nummer, vind ik.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 such a melting pot on the corner selling rock. Preachers pray to God. find